geraakt. Choreograaf Ton Lutgering kreeg een speciale gouden zwaard. was Trip en Mas van Dansgroep Amsterdam. En de beste dansprestatie was de, de Russische Jurgita Dronina... voor haar rol in The Sleeping Beauty van het Nationale Ballet. Het weer wisselend bewolkt en droog.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 Koerdische demonstranten hebben gisteravond uit protest een aantal Syrische ambassades in Europa bestormd. Dat gebeurde in Wenen, Londen, Genève en Berlijn. Zo'n 20 Koerden opgepakt. De acties waren een protest tegen het doodschieten van de Koerdische leider in Syrië afgelopen vrijdag. Op zijn begrafenis gisteren demonstreerden tienduizenden mensen tegen de Syrische president Assad. In Frankrijk wordt vandaag de socialistische presidentskandidaat gekozen. Die neemt het bij de verkiezingen in april waarschijnlijk op tegen president Sarkozy. Favoriet is François Hollande, die met zijn belofte een normale president te zijn... veel Fransen voor zich weet te winnen... Zijn grootste concurrent is de huidige secretaris van de partij, Martin Aubry. De voormalige Chinese president Jiang Zemin is in het openbaar verschenen... enkele maanden na hardnekkige geruchten over zijn dood. Dat meldt persbureau AP. De 85-jarige Jiang Zemin was aanwezig bij een ceremonie in Peking. In juli ontbrak hij nog bij de viering van de 90ste verjaardag van de communistische partij. Dat voelde de speculaties dat hij was overleden. In België wordt vandaag verder overlegd over de nationalisatie van Dexia. België en Frankrijk moeten het nog eens worden over onder meer de prijs voor het Belgische deel van de bank. België wil de nationalisatie afronden voordat de beurs morgen opent. Dexia kwam in de problemen vanwege de grote portefeuille Griekse staatsobligaties. In Maastricht zijn de belangrijkste dansprijzen van Nederland uitgereikt. Choreograaf en danser Ton Lutgering kreeg een speciale gouden zwaan voor zijn belang voor de ontwikkeling van de dans in Nederland.